Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Huizenkopers krijgen steeds vaker een juridisch conflict met de verkoper. Dat zeggen de rechtsbijstandverzekeraars Achmea en DAS. Volgens hen komt dat door de krapte op de woningmarkt. Kopers zien vaak af van een voorbehoud voor financiering of een bouwkundige keuring... omdat ze dan meer kans maken op een huis. Maar daardoor kunnen later wel conflicten ontstaan. In het noorden van het land geldt code oranje vanwege gladheid door ijzel. De waarschuwing geldt in Friesland en Drenthe tot 7 uur vanochtend... en in Groningen en op de Wadden tot 9 uur. In Flevoland en Overijssel geldt tot 6 uur code geel. Ook komende nacht kan het in het noorden en oosten glad worden door ijzel of sneeuw. De EU beschouwt de VS nog altijd als volwaardige bondgenoot... ook na de dreiging om Groenland in te nemen. Dat is de conclusie na een speciaal ingelaste top... De EU-landen willen graag met de VS blijven samenwerken, onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. Commissievoorzitter van der Leyen prees wel de eenheid en vastberadenheid van de EU in de kwestie Groenland. De Amerikaanse versie van TikTok is losgekoppeld van ByteDance, het Chinese moederbedrijf. Er is een nieuw bedrijf opgericht, TikTok US, dat grotendeels in Amerikaanse handen is. ByteDance heeft een belang van zo'n 20 procent. De oprichting van TikTok US was vorig jaar afgesproken... omdat de VS wil voorkomen dat gegevens van Amerikaanse gebruikers... in handen van de Chinese overheid komen. De Amsterdamse beurs maakt zich op voor een grote beursgang... die van het Tsjechische defensiebedrijf CSG. De handel begint vanochtend om 9 uur. Het bedrijf produceert vooral munitie en is dankzij de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten een wereldspeler geworden. Op de Amsterdamse beurs wordt CSG groter dan bekende beursfondsen als Philips en ABN AMRO. Het weer. In het noordoosten kan het de eerste uren glad zijn door ijzel.